Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Steven de Jong en Sean Yates zijn opgestapt als ploegleiders van Team Sky. Dat meldt de Engelse krant tussen de Telegraph. Team Sky kondigde onlangs aan dat alle medewerkers een contract moeten tekenen... dat ze zich nooit met doping hebben ingelaten. Of dit de oorzaak is van het vertrek van de Jong en Yates is niet zeker. De zomertijd heeft weer plaatsgemaakt voor de wintertijd. Om drie uur werd de klok een uur teruggezet. Bij de overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op... waardoor het ochtends eerder licht wordt en s'avonds eerder donker. In Nederland is het onderscheid tussen zomer- en wintertijd in 1977 opnieuw ingevoerd. Post heeft sinds 2010 ruim 800 postbezorgers ontslagen wegens slecht functioneren. Dat bevestigt het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van het VARA-programma Kassa. Het programma zegt veel klachten te ontvangen over de bezorging door PostNL. Reden voor het ontslag is vaak dat de post gedumpt is in plaats van bezorgd. De werknemer wordt in zo'n geval op staande voet ontslagen, zegt een woordvoerder. Bij een busongeluk in Jordanië zijn vier Belgen omgekomen. Ook raakten twaalf Belgische en twee Luxemburgse toeristen gewond. Ze zaten in een busje van reisorganisator Thomas Cook... dat in de plaats Karak tussen Petra en Amman tegen een ander voertuig botste. De toeristen waren op weg naar de stad Aqaba in het zuiden van het land... Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. Historicus Bart van de Boom heeft de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. Die kreeg hij voor zijn boek We weten niets van hun lot, gewone Nederlanders en de holocaust.